anders zit ik hier te schreeuwen Hmm. Ik zal mijn best doen, inshallah. Welkom allemaal bij les nummer 54 van de Arabische grammatica. Wafikum barakallahu ta'ala. Um, vorige keer hebben we het gehad over hoofdstuk 39b, Abdamir al-Munfasil. En vandaag zullen we het hebben, inshallah ta'ala, over Abdamir al-Muttasil. Abdamir al-Muttasil. En zoals jullie zien, we zijn nog steeds bezig met uh, al-ma'arif. Uh, al-asma' التي هي معرفة المعرفة bepaalde asma asma die bepaald zijn en dit zijn de soorten al-damir is een soort van al-ma'arif en we hebben al-damir onderverdeeld in Abdamir al-Munfasil. Dat is wat we vorige keer hebben gehad. Uh, en vandaag zullen we het hebben over Abdamir al-Muttasil. Abdamir al-Munfasil, كما رأينا في الدرس الماضي, هو ما يمكن النطق به وحده. من غير أن يتصل بكلمة أخرى dus wat is الضمير المنفصل dat is een ضمير een ism wat marifa is en verwijst naar, een bepaalde ism. En eh, die, is, die kun je apart uitspreken. Dat is één, zonder dat deze damir verbonden is aan een andere, ander woord. Zonder dat het verbonden is aan een ander woord. Dat is ad-damir al-munfasir. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ehm, we gaan, eh, voordat ik ga beginnen met الضمير المتصل zullen we zoals we gewend zijn het huiswerk behandelen van het hoofdstuk van vorige week. طيب ضمير منفصل is dus ما يمكن النطق به وحده من غير أن يتصل بكلمة أخرى هذا أولا ثم رأينا أن الضمير المنفصلة الخاصة بالرفعية يعني هناك ضمائر منفصلة خاصة بالرفع وهناك ضمائر منفصلة خاصة بالنصب إن أصدت goed is weten jullie allemaal wat الرفع is en wat النصب is de ضمائر المنفصلة دي مبني زين op الرفع dat زين أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن zoals die staan op bladzijde 80 van het boek. En الضمائر المنفصلة الخاصة بالنصب die komen مبني op النصب dat zijn إيايا إيانا إياك إياكي إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن zoals ook op bladzijde 80 staat. En uh, nu gaan we beginnen met التمارين opgave. Laten we beginnen met التمرين الأول. يقول السؤال اجعل كل اسم من الأسماء الآتية خبرا لكل ما يناسبه من ضمائر الرفع المنفصلة Dus de volgende asma die je hier ziet in opgave 1, die moet je in een zin maken zodanig dat ze gabar komen, zodat ze gabar zijn voor elk damir monfasil die erbij kan horen, die erbij past. المنفصلة التي تبنى على الفتح على الرفع عفوا على الرفع laten we beginnen met مطيعة كلمة مطيعة طيب wie maakt een zin waarbij مطيعة خبر is van een damir monfasil die daarbij past. En je moet inderdaad alle mogelijkheden erbij zetten. Alle mogelijkheden. Want sommige kunnen meerdere mogelijkheden hebben. Laten we beginnen met muti'a. Juster om Uwais. تفضل أنت مطيعة أحسنت أنت مطيعة ما معنى مطيعة حتى نفهم يعني ما معنى مطيعة gehoorzaam naam muti'atun dat wil zeggen gehoorzaam dus anti is damir munfasil nee niet فرايفيلغستر فرايفيلغستر اس متطوعة متا متطوعة ذات اس تطوع إذا أنت مطيعة أنت هنا ضمير منفصل مبني على طيب في في دوت أعراب لاتك إما تنظر أعراب دون فالأنت مطيعة Misschien zuster om ooit je kan daarmee verder gaan. Ma i'rabu anti. Anti, damir munfasil, mabni fi mahalli mubtada. Ahsend, alleen je kan nog iets toevoegen. Eh, ik vraag broeders en zusters vriendelijk om eh, de handen omhoog te doen als zij antwoord willen geven, zodat het eh, een beetje overzichtelijk blijft. بارك الله فيكم آه طيب أنت ضمير منفصل مبني على على ماذا مبني مبني على الكسر لأن هذا الكسر يعني ملازم لهذا الضمير أنت كرهت ألتايت دي الكسرة أنت أينت دوش مبني على الكسر في محل رفع مبني على الجر سوري مبني على الجر في محل رفع مبتدا أحسنت طيب مطيعة في محل رفع nee دوس البناء على الجر البناء is على الجر maar المحل ذات is الرفع المحل ذات is de toestand omdat die مبتدا is is dat الرفع نعم مطيعة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره الكسر إن ذات الخفض نعم الجر is الخفض is تالد الجر is الخط هل خوت زوستر أم أويس طيب نخن موخلك موخلكيت مت اتزلف ده فورد مطيعة برودر سيبن زي ما تفضل نعم هي مطيعة احسنت دات كانوك هي مطيعة عندنا بفا هي ضمير منفصل مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ بالرست بلايت تصاوب طيب زين رنوخ أندر موخلكيت ني إرزين إندر دات geen mogelijkheden meer. Tayyib, namdi ila, nee. Zijn er geen andere mogelijkheden? Weet jullie het zeker? Wie heeft daar een andere mening over? Umma Sawsan, tfaddal. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omhoog, <laughs> naam, tayyib. Eh, Anna, eh, Dus als een zuster spreekt, die zegt dan ana muti'atun. Dus in dit geval heb je drie mogelijkheden. ياخد نمضي إلى الكلمة الثانية مهذبان مهذبان طيب في vertelt wat de betekenis hiervan ان en dan een zin daarvan أم سوسن تفضل أبو أويس وافقتني على أنك ترفع يدك إذا أردت أن تجيب آه، مهذب لرارة onderwijzers مهذبان مهذبان خاين ليرار لا مهذب داتيس خاين ليرار مهذب ماشي معلم او مدرس او كنيت اوب فودر مهذب مسخين فيت خد خضره رستخ خمانير دوش آه، ولد مهذب اس نيوا دي خمانير تيس خويا مانيره هيفت نعم طيب نيوا خياي de zin maken. Huma muhadzaban. Ahsant. Huma muhadzaban. Zij beiden, hè, je hebt het hier over twee fout. zijn gemanierde mannen of jongens. Ahsant. Is er nog een andere naam? Dat is de andere mogelijkheid. Antuma muhadzaban. Heel goed. طيب مهذبان مهذب المهذب dat zullen we misschien tegenkomen. Al-muhadhab is ism maf'ul. En muhadhib, dat is ism fa'il. Dat bestaat inderdaad. Muhadhib. Dus je kan ook zeggen, eh, in het geval van uh, sa'ala, het werkwoord sa'ala, fa'al. Sa'ala, wat betekent eh, vragen. Je hebt sa'ilun, dat is ism fa'il. De vraagsteller. Degene die de vraag stelt. En je hebt mas'ul en dat is degene aan wie de vraag wordt gesteld. En dat heet ism maf'ul. En hetzelfde hier, hetzelfde heb je hier ook. Muhawwabun is degene eh, ja, die de manieren heeft geleerd. Dus een gemanierde persoon. En muhawwibun, en dan zou eh, jouw eerder gegeven antwoord wel kunnen kloppen. Leraar, onderwijzer. Dat is iemand die de goede manieren leert aan de anderen. Het is, een fa'il. Muhadhib, degene die de manieren leert aan anderen. En muhadhib is iemand die dat geleerd heeft, die dat heeft gekregen. Nou, zijn er nog andere mogelijkheden behalve huma en antuma muhaddibani? Oh, je hebt muhadhiban geschreven. Ja dat, eh, ja, dat kan ook. Maar ik denk dat ze hier muhaddib bedoelen. Zijn er andere mogelijkheden? Wie een andere mogelijkheid volgens mij. Geen ander. Iemand die wel een andere mogelijkheid ziet, die mag vinger opsteken. Abu Uwais, tfaddal. Ja, Abu Uwais. Unais, afwan. Unais. Abu Unais. Hunna muhaddab muhaddabheen. Hunna. Je bedoelt hunna. Als je hunna zegt, dan moet je zeggen hunna muhaddabatun. Jama muannath salim. En niet muhaddabani. هن مهذبات طيب في كيكة منهج السلفية تفضلي منهج السلفية هم ني ني نعم. أشي هم زغت تنزخية هم مهذبون هم مهذبون نعرفين متهير هذا مهذبان twee fout. Hum, dat is meer fout voor mensen die afwezig zijn. Mannelijk. Dus in het Nederlands is het zij mannelijk. Meervoud. wat we nu willen hebben is muthanna, tweevoud, mannelijk. Is er nog een andere mogelijkheid? Nee, iedereen mee eens. Geen andere mogelijkheid? Mu'min, 79, dan? Huma muhaddabatani. Nee, ik wil geen muhaddabatan. Wat we hier hebben, dat staat vast. Dat is muhaddaban, muhaddaban, mannelijk moet het zijn. Mudakkar, Muthanna, niet mu'annaf. Mudakkar moet het zijn. En muthanna. Nou, laat ik even om Sousan even proberen. Nahnu, ahsan, nahnu. Want nahnu kun je gebruiken voor meervoud. En kun je ook gebruiken voor tweevoud. En als twee mannen spreken, of twee jongens, die kunnen dus zeggen... Nahnu muhaddabani. Dat kan ook. Als er geen andere mogelijkheid zou zijn geweest, dan zou ik niet zo lang stil bijgestaan. Waikum salam wa barakatuh. Is het duidelijk voor iedereen? Ahsan Allahu ilaykum. Nee, hum, je zegt iets anders. Hum, dat is muhaddabuna. مهذبون dat hebben we nog niet طيب نمضي إلى الكلمة الثالثة نظيف نظيف تفضلي أم أويس نظيف dat is schoon heel goed Waarom zeggen we hier alle mogelijkheden? Omdat in de vraag staat, eh, likulli ma yunasibuhu. Die likulli betekent voor ieder mogelijkheid. Tayyib, anta nadifun, ahsant. Jij bent schoon. Andere mogelijkheid. Eh, huwa nadifun. Heel goed. Aba Uwais, barakallahu fiek. Eerst hand omhoog. Weet je hoe je moet, hoe je hand omhoog kan, eh, kan doen? Naam, dat, uh, dat zie ik. Tfaddali, om umm andere mogelijkheid. Ana eh, nadifun. Ahsant. Dat is de derde mogelijkheid. En is er nog een andere mogelijkheid of niet? Dan huwa nadifun, anta nadifun, ana nadifun. Als degene die spreekt een man of een jongen is, mannelijk. Geen andere mogelijkheid? Nee. nee. Nu inderdaad geen andere mogelijkheid. Namdi ila kurama, kurama of wauw. Abu Uwais iets anders zeggen? Ik zag zijn hand. Nee, طيب. زوجة أم محمد تفضلي. كرماء. ما معنى كرماء؟ Meervoud van Karim. Accent mensen die vrijgevig zijn of gastvrij. Heel goed. طيب الآن اجعلي الكلمة خبرا لضمير منفصل نحن كرماء أنتم كرماء هم كرماء نخضر andere mogelijkheden أفنيت نحن أنتم هم inderdaad. Dat is طيب نمضي إلى الجملة التي بعدها أو الكلمة التي بعدها نشيطتان نشيطتان أبا أويس تفضل أنيس أبا أنيس أنتما كرماء مي كرماء ده تسمير فاوت كرماء جمع أنتما als je antuma gebruikt tweevoud, muthanna. Dus dat gaat niet. Je kan niet tegen twee mensen zeggen dat zij korama zijn. Maar dat, dat ze karimani zijn. Dus je kan zeggen antuma karimani. En niet korama. Duidelijk, tijd. Eh, dus voor wat betreft de mogelijkheden van korama, die hebben we al gehad. Dat zijn drie. Nu, nashitatani. نشيطتان ما معنى نشيطتان ويجعلها خبرا لضمير منفصل نيمانت ما معنى نشيط نشيط طيب أبا أنيس تفضل أبا أنيس altijd goed gezind gezellig نشيط يا actief kun je ook zeggen vrolijk نعم dat kan heel goed طيب الآن ضعها أو اجعلها خبرا لضمير منفصل Het woord nashitatani. Steeds met broeder Abi Unais. Hunna. Nee. Hunna, dat is voor meervoud. Vrouwelijk. Afwezig. Maar nashitatan, dat is vrouwelijk. Tweevoud. Dus tweevoud kan niet associeerd worden met meervoud. Nou, geen probleem. Proberen is altijd goed. Bij mu'min, 79. تفضل. نحن heel goed. نحن نشيطات thani. Tayyip. Wanneer mag je dat zeggen? Mu'min 79. Wanneer mag je nahnu nashitatan zeggen? Bij twee. Dat is één. Dus twee fout. Je moet nog meer zeggen. Twee mensen zijn aan het praten. Wat nog meer? Vrouwelijk. Ahsan. Dat is het. Dus twee vrouwen, twee meisjes, in ieder geval vrouwelijk, die zijn aan het praten en die zeggen nahnu nashitatani. dan is het goed. Nog andere mogelijkheden. Mu'min 79. Huma nashitatan. Ahsend. Huma nashitatan. Nog andere mogelijkheid. Antuma nashitatani. Ook. Ahsend. Tayyip. Dan gaan we nu naar de volgende. Muhsinat. Muhsinat. برودر 77 تفضل ما معنى محسنات برودر 77 محسنات goeddoeners. Vrouwelijk. Ahsant. Dus vrouwen die, het, die goed doen. Tayyip. Ij'alha khabaran li لضمير munfasil. Antunna hunna. dus antunna muhsinatun. Hunna muhsinatun. en ook nahnu muhsinatun. als de twee sprekers vrouwen zijn, spreeksters. Heel goed. Allemaal vrouwelijk. Nou, tayyip. Is het duidelijk, waar ik over kom? Is deze opgave duidelijk? Zijn er vragen over? Als er vragen zijn, gewoon stellen. Dus ook als iemand is die, eh, die daar niet veel van begrijpt, als je, als je de vraag stelt, dan zal dat duidelijk worden in die Dus Sorry, dat ik... Wanneer ging... Uh, eh, je vraagt hier iemand wanneer de lessen begint, dus de herhaling. Uh, aanstaande donderdag inshallah ta'ala. Aanstaande donderdag om half negen beginnen we met de lessen vanaf het begin. Ik had aan iedereen, als het goed is, die eh, heeft gereageerd op mijn bericht, had ik aan iedereen een bericht gestuurd dat aanstaande donderdag inshallah ta'ala om half negen de lessen zullen van start zullen gaan. Van, vanaf het begin. Wajazakum, inshallah ta'ala. Dan gaan we nu naar opgave nummer 2 aanstaande donderdag inshallah. Nou, حول ضمير المتكلم في الجملة الآتية إلى جميع ضمائر الرفع المنفصلة بحيث يكون الخبر مطابقا لكل مبتدأ وهي أنا مجتهد أنا مجتهد استفراغ دادلك حول ضمير المتكلم في الجمل في الجملة الآتية إلى جميع الضمائر الرفع المنفصلة بحيث يكون الخبر مطابقا لكل مبتدأ وهي أنا مجتهد دوس فايفتين زنن نعم دوس فور أنا أنت أنت هو هي انزفورت لا تشي دزين آه، أمزته ما هي ضمائر الرفع المنفصلة <laughs> دار خين دلس ففورخ كيروفر إن داتيس القاعدة الرابعة والسبعون اشتريخ نمر فيرن بنتخ ضد زين أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن ضد زين يا بلد سايد الطخطخ نعم طيب أم سوسم أف <laughs> أم أويس تفضل أنا مجتهد سؤال شو لفيت ضد بتاكنت إكبن أي فرخ أنت مجتهد يا خد Dus ana mujtahidun, anta mujtahidun. Het boek en nahu al Misschien kan iemand een link plaatsen naar het huiswerk. Verder, ja, u mag verder gaan. Eh, laat ik, dus om umm doet de uh, dama'ir die enkelvoud zijn. Enkelvoud. En iemand anders gaat nadenken over fouten. En iemand anders die gaat nadenken over meervoud. Anti mujtahidatun, ahsant. Dus anti vrouwelijk, dan moet mujtahida ook vrouwelijk zijn. Hua mujtahidun, dat zijn allemaal nog enkelvoud. Link, maar nou, dan zal ik even zelf, oh ja, hier is het. Tfaddal, daar is het broeder Mu'min 79. Hiya mujtahidatun. Dus anta, anti, hua, hiya. Dat zijn de dama'ir al-munfasila. المبنية على الرفع المبنية في محل رفع الخاصة بالرفع المفرد المفردة في komt nu met الضمائر المنفصلة التي تأتي في المثنى um, nou, sommige mensen plaatsen links die niet nuttig zijn of niet passen bij deze lessen. Dus ik verzoek jullie om die links ook niet te, te klikken. أم سوسن تفضلي هيك هيك طب ربي طب ربي لصلك البريفي ik in privé antwoord أنتما مجتهدان أحسنت أنتما مجتهدتان هما مجتهدان هما مجتهدتان يا خوت إذا alles ونحن نعم نحن أوكس Nahnu mujtahidani. Nahnu mujtahidatani. Heel goed. Dat is wat betreft al-muthanna, fout. En nu fout. Wie wil de zin omzetten in het meervoud? Umma Uwais. Tfaddal. Nahnu mujtahiduna. Jullie zien dat we hier ook de les erbij betrekken van al-muthanna en al-jama'. الجمع المذكر السالم الجمع المؤنث السالم نحن مجتهدون هم مجتهدون هن مجتهدات فتخمر أم أويس إسر نخل أنر مخلقات أنتم مجتهدون هيخوت أنتن مجتهدات هيخوت Nog andere mogelijkheden? Sorry dat ik je onderbreek, maar ik krijg die link niet geopend. In ieder geval moet je de eerste link hebben en niet de tweede. Geen andere mogelijkheid? Ah, nou, dus je moet eigenlijk Acrobat Reader installeren. Er is nog een andere mogelijkheid wat betreft die zin. Even eh, bestanden en dan die heeft het zijn Acrobat Reader. Uh, hiermee kun je Acrobat Reader installeren bi'idnillah ta'ala. Je moet het kopje plakken. طيب نحن نحن مجتهد مؤنث نعم نحن مؤنث دوس نحن مجتهدات أحسنت dat نحن مجتهدات goed. Ik hoop dat het duidelijk is voor iedereen wat we hier gedaan hebben. Want je moet inderdaad weten wat al-mudhakkar van mujtahid is. Dat is mujtahid, enkelvoud. mujtahidatun, enkelvoud vrouwelijk. Mujtahidani, tweevoud mannelijk. Mujtahidatani, tweevoud vrouwelijk. Mujtahiduna, meervoud mannelijk. Mujtahidatun, meervoud vrouwelijk. Duidelijk. مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى مذكر مثنى مؤنث آه، جمع مذكر ان جمع مؤنث Dat zijn de mogelijkheden. Nafa'allahu lakum bi عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين طيب نمضي الآن als er geen vragen zijn dan gaan we naar opgave 3 ضع ضميرا منفصلا خاصا بالنصب ليكون مفعولا به في الجمل الآتية wij ضمير منفصل خاص بالنصب dus niet de dhamma'il munfasila die we net hebben gehad, لِيَكُونَ مَفْعُولًا بِهِ فِي الْجُمَلِ الْآتِيَةِ Zodat مفعول به wordt in de volgende لِنَبْدَأْ يَا سَائِلُ أَعْطَى الْمُحْسِنُ طيب. أم سمسم تفضلي يا سائل إياك أعطى المحسن دي twee punten onder de, de alif, المقصورة die moeten weg. Dan, dan is, dat is geen lia. Het is een fout, hier een drukfout. Hier staat oatia of oati. Dus de lia moet alif zijn. يا سائل إياك أعطى المحسن En eh, eh, weet je wat dat betekent? Eh, o vraagsteller, jou is de goedheid geschonken. nee, atia, al nee. als het atia was, dan zou het inderdaad geschonken betekenen. Het is dan in de, in de passieve vorm. Maar het is ata. Dus gewoon gaf. Ata in de zin van gaf. Nou, Alleen de eerste eigenlijk, de eerste zin vind ik eh, het meest eh, lastig. De rest valt het bij mee. Eh, dus even kijken. Om Mohammed, kunt u misschien dat vertalen? Wa alaikum salam wa O bedelaar, of o vraag, degene die iets vraagt. In dit geval wordt eigenlijk inderdaad bedelaar bedoeld. O bedelaar, aan jou heeft de vrijgevige, de vrijgevige, <laughs> de vrijgevige goeddoener gegeven. Nou, de vrijgevige goeddoener, inderdaad, dus een spatie tussen, of uh, vrijgevige of de goeddoener, een van die twee. Heel goed. Dus obedelaar aan jou heeft de vrijgevige gegeven. Of obedelaar aan jou heeft de goeddoener gegeven. Nou, of het een of het ander. Een bedelaar. Kijk, hier in context kun je dat, uit de context kun je dat begrijpen. As-sa'il. As-sa'il, als het apart komt, dus zonder enige context, dan betekent dat van alles. Dat kan betekenen de vraagsteller, degene die de vraag stelt. Zoals in Hadith Jibril staat. ما السائل عنها بأعلم من المسؤول أو من المسؤول عنها أعلم من السائل sa'il, degene die vraagt. Maar in dit geval gaat het over een muhsin, de vrijgevige. En die vrijgevige is iemand die ja, geld geeft of eh, goede dingen, eh, in ieder geval eh, liefdadigheid geeft. En dan kun je hieruit begrijpen dat de sa'il bedelaar betekent. Ja sa'ilu iyaka. En het gaat ons om iyaka. En dat is damir munfasil khas bin nasb omdat hij mef'ul bih is. Eh, Iyaka u'tiya. Je kan hier niet u'tiya zeggen. Omdat degene die het gedaan heeft is genoemd. En we zullen inshallah nog tegenkomen wat de passieve in de actieve vorm. Dus na'ib al-fa'il wordt het genoemd. Dat komt nog inshallah ta'ala. Eh, nou, de lessen zijn elke maandag. En binnenkort inshallah ook elke donderdag. om half negen. طيب. Dan gaan we nu naar Al-Thaniya, tweede zin. البنت المهذبة مدح الناس. Nou, alle woorden zijn als het goed is bekend. Wie wil deze doen? Even kijken, wie was net aan de beurt? Om Mohammed Tayyip. أم أويس تفضل البنت المهذبة إياها مدح الناس Naam, niet vertalen. Tayyib, iemand anders misschien inshallah, kan het even vertalen. al muhaddabatu. Iyaha madaha nas. Je kan het ook uitleggen in het Arabisch als dat alleen het probleem is van eh, het vertellen in het Nederlands. Het gaat erom dat er begrepen wordt wat, wat, er, wat de betekenis is. laten we broeder Mu'min 79 aan het woord. En iemand die in de microfoon wil spreken, dat is beter en kan niet aangeven inshallah als hij dat wil doen. Mu'min 79 wil je microfoon. Al-bintul muhaddabatu iyaki Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dus je hebt het tegen haar. Je zegt al-bintul Maar dan moet je nida gebruiken. Dan moet je zeggen oh. Dus ja ayyatuha al-bintul muhaddaba. Iyaki Dan zou het kunnen. Maar de zin die zuster om heeft gegeven, die zit dichtst bij de werkelijkheid. Ja, ayyatuha, naam, naam. Maar we willen de betekenis ervan weten. Al-bintul muhaddabatu, yaha madaha naas. muhammad Het beleefde meisje, haar hebben de mensen geprezen. Ahsend. naam voortaan, als jullie een vertaling nodig hebben, dan kunnen jullie bij zuster Om Mohammed. Naam, heel goed eh, zuster. Eh, Tayyib, dan gaan we naar vraag of eh, zin nummer 3. Ja Fatima da'at al-muallima. Zie je hier, zie je, ja Fatima. Dan heeft de spreker het tegen een persoon. Hij roept iemand, hij zegt ja Fatima da'at al-muallima. Tayyib, nou, alhamdulillah, we leren allemaal van elkaar. We leren allemaal. wie doet zin nummer 3? Broeder Sebastian, wat dan? Druk aan het schrijven, denk ik. Oh Fatima, jou heeft de lerares geroepen. Ahsend. Ja, oh, wacht even, je hebt nu de vertaling gegeven en wat je ook moet invullen. Iyaki, ahsant, iyaki. Ja Fatimatu, iyaki da'atil muallima. Heel goed. طيب نمضي إلى الجملة jou zonder w. Naam. Kijk even. Jou. Ja, inderdaad. Jou zonder w. Dus J, O, U. Barakallah fik. Paul stalkertje. Nou. طيب الجملة الرابعة. يا صالحون أثاب الله. Ja salihuna athab Allah. Ik let hier niet zoveel op de Nederlandse spelling, maar meer op de Arabische. Dus als jullie in het Arabisch willen schrijven, graag. Liever dat jullie in het Arabisch schrijven op het bord. Bij een broeder of zuster Paul Stalkertje, die kan dan eh, de spelling checken in het Nederlands. Omme Mohammed, tfaddali. Ja salihuna, afaballah. Sorry, heb geen Arabisch programma. Nou, tayyip, geen probleem. Dan maar in het Latijns. Iyakum, ya salihuna, iyakum, afaballah. En dat wil zeggen, o deugzamen, jullie heeft Allah beloond. Ahzend, Naam. Dat is het. Zijn er vragen over opgave 3? Niet. Dan gaan we naar opgave 4. يقول السؤال كون جملا اسمية بحيث يكون المبتدأ في كل واحدة منها ضميرا منفصلا مع استيفاء جميع ضمائر الرفع المنفصلة كون جملا اسمية بحيث يكون المبتدأ في كل واحدة منها ضميرا منفصلا Dus wat moet je hier doen? Je moet zinnen maken die ismiya zijn, zodat al-mubtada in die zinnen moet damir munfasil zijn. En dan moet je alle al-dama'ir, al-khassa bil-rafa erbij betrekken. Yallah. Wie begint? Dus damir munfasil, mubtada. Broeder 77, tfaddal. Anta muslimun. Accent. Anta muslimun. Jij bent moslim. Dus anta mubtada. En dat is wat er gevraagd wordt. Is damir munfasil, mubtada. Nou, anta hebben we gehad. Wie geeft een ander voorbeeld? Umme te tfaddal. Hua maridun. Heel goed. Nee, nee, ik vroeg niks. Ik zei... <laughs> Goed. طيب هو مريض هاي إس زيك يا خد إذن أنت إبفخات هو إبفخات إيمان تندرس أنا يا فدر أبا أويس أف أونيس أنا مريض يا خد أنا مريض إكبن زيك فدر أنت مجتهد مجتهد مجتهدتي أنت مجتهدتي كم ضد؟ إكدنك دا تشي بدوط مجتهدة مجتهدة Klopt dat? Om Halima muj, Nee, mujtahida. Je bedoelt mujtahida. Klopt dat? Nou. Tayyip, hoe moet het zijn? Eh, om Uwais zegt nee. Hoe moet het dan wel zijn? Naam, nou, het moet mujtahidatun zijn. Waarom? Omdat het gabar is. En gabar is altijd maar voor, zoals we gehad hebben. En eh, goed, eh, degene die dat nog niet hebben gehad, aanstaande donderdag inshallah, beginnen we opnieuw, dus de lessen opnieuw. En dan zullen we dit soort dingen opnieuw uh, behandelen, inshallah ta'ala. Dus wat de mubtada is en wat de gabar is, al-fa'il en dergelijke. Alaikum salam wa barakatuh. طيب uh, we hebben, uh, wat hebben we nog uh, gehad? Anta, huwa, ana, wie nog meer? Mu'min 79, tfaddal. Nee, niet vandaag. Inshallah donderdag, aanstaande donderdag. half 9 وجزاكم مؤمن 79 اتفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت كسولة أحسنت en كسولة is het tegenovergestelde van mujtahida أنت كسولة dat is 4 iemand anders kan dat niet كسلا kan ook dat kan ook كسلا heel goed sommige soms zijn er meerdere mogelijkheden Nou. andere mogelijkheden. Waar zijn wij? de 81. Nou, we zijn nu met opgave 4 bezig. We hebben anna gehad, anti, anta, Hua. Nou, er wordt nu heel veel geschreven. uh, <laughs> Abu Unais, Tfaddad. Huma kasulani, hiya kasulatun. Heel goed, dus huma tweevoud en hiya fout ra'ibe. Nou, ik denk dat het duidelijk is wat de bedoeling is van eh, opgave 4. Daar moet je gewoon eh, alle mogelijke dama'ir munfasila al-mabniya fi mahalli rafa eh, zetten als mubtada in een jumla ismiya. Dus dan gaan we niet daarmee verder. Het kan zijn dat die link niet werkt omdat je een ander programma moet installeren. En dat is deze. Tayyip. Zullen we verder gaan? Als er geen vragen zijn over opgave 4, dan gaan we naar opgave 5. يقول السؤال كون سبع جمل فعلية على مثال إياي مدح الأستاذ بحيث تشتمل كل الجمل على جميع ضمائر النصب المنفصلة للتكلم والخطاب. Dus nu in plaats van الضمائر المنفصلة الخاصة بالرفع gaan we الضمائر المنفصلة الخاصة بالنصب gebruiken zoals in het voorbeeld إياي مدح الأستاذ mij heeft de leraar geprezen. Hier heb je iyaya, maar je kan ook andere dama'ir gebruiken. Wie? Het moet niet dezelfde zin te, te zijn. Dus je kan een eigen zin maken. Uh, Abba Unais, Wil je antwoord geven? Iyakum madahal ustadu. Naam, heel goed. Iyakum madaha al ustad. Dat is goed. Nou, wie maakt een andere zin? Het hoeft niet dezezelfde zin te, te zijn. Om zo stand van dan. Iyahum madaha al muallimu. Naam, dat kan ook. Iyaha darab al waladu. Heel goed. Haar sloeg de jongen. Nog iemand Andersen. Andersen. Tayyip, Omme Mohammed, tfadali. Zijn jullie echt bladzijde 81. Bladzijde 81. Iyaya أعطى الملأ ليست الملأ المال إياي أعطى المال Maar hier heb je dus de fa'il niet genoemd. Uh, je kan zeggen bijvoorbeeld Iyaya a'ta al-abi of akhi of al-muallimu al-mala. Dat kan ook. Maar goed, als je die niet wil noemen, geen probleem, dat kan ook. Iyaya a'ta al-mala. Aan mij gaf hij het geld. Naam. Heel goed. Ida achta'tu فكمني فقوموني إذا أخطأت فقوموني زي العثيمين الدرس التالي Naam. Rahimahullah. En Abu. die niveau. Even kijken, ik wou dit wel te gek zijn en leerzaam om de voorbeelden noemen die vanuit de Koran of de Sunnah. Nou, nou, dat is een goede voorstel. Dus om voorbeelden inderdaad eh, te noemen vanuit de Koran of van de Sunnah. Maar ik, kan eh, ik kan voorstellen dat het moeilijk is voor heel veel mensen om dat te doen. Maar iemand die dat doet, dat is het beste eigenlijk om voorbeelden te halen uit de Koran of vanuit de Sunna of vanuit de uitspraken van Salaf Salih. Nou, barakallahu geloof ik? zijn er nog andere voorbeelden? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ahsant. Dat is een goede. Iyaka na'budu. Niet na'budi. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'inu. Nou, heel goed. We zijn inderdaad bezig met de les van een nahu al-wadih. Nou, even zien. Eh, als er nog meer voorbeelden zijn. Dus iyaka na'budu betekent eh, u dienen wij. Dus doen wij al-ibada. U dienen wij of aanbieden wij. Wa iyaka nasta'in en u vragen wij om hulp. Dat zijn dus al damair Al-munfasila al-khassa bi al-nasb. Nou, nog meer voorbeelden of gaan we verder? tayyib, meer. Kijk, in de vraag staat eigenlijk الضمائر المنفصلة للتكلم والخطاب للتكلم والخطاب dus je moet de ik-vorm gebruiken en al-khitab dus tegen wie je spreekt tegen iemand die je aanspreekt dus je kan iyaya iyana gebruiken of iyaka iyaki iyakum iyakuma die kun je gebruiken. Ja, antwoord is ja. We hebben les uit het boek An-Nahu al-Wadih. Volgens mij heb ik het eerder geantwoord, maar misschien heb je het niet gehoord. We zijn bezig met het boek An-Nahu al-Wadih. Nou, nog meer voorbeelden? Broeder Abu Khadija zegt ja. Misschien kan hij nog meer voorbeelden geven. Iyakum wazina. و ووجنا دي كان كمولك ليزا بالدار ستا زينا وازنا اياكم والزنا مي داتي سيت سانرس داتي سن نفاس خوين يزيغت اياكم والزنا اياكم والكذب اياكم والسرقه داتي سهير يتسندرس داتي سن نفاس خوين En wat wij hier bedoelen, dat is ehm, Iyaya, damir Monfasil ad al al-maf'ul bihi. Dus hij is maf'ul bihi. Nou, misschien heb je gemist de les over maf'ul bihi. Dat is inderdaad behoeden jullie. Nou, behoed jullie voor. Behoed jullie voor het liegen. Dat is wat de betekenis van iyak. Nou, en daar gebruik je dus de waw erachter. Iyaka wa. Iyakum wa. Je gebruikt de wauw erachter. Maar wat we hier hebben, daar heb je dus die wauw niet nodig. Eh, Aba Unais, tfaddal. Iyaka wal la'ibu fit torabi. Dat is dus in dezelfde trend wat we net hebben gehad. Dat is iets anders. Hoe heet deze wauw? Allahu a'lam broeders wa Ik zal het even opzoeken voor jou. Ik zal het inshallah opzoeken. Eh, voor mij is het nog 10 minuten. Nee, niet al jama. Is niet wou jama. Uh, we gaan inshallah nog... een paar minuten verder. En dan stoppen we uh, voor Salat al-Maghrib. En daarna gaan we verder met de les, inshallah ta'ala. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب مؤمن 79 je weet het vertellen إياكي فتحت الباب أحسنت heel goed مؤمن 79 إياكي فتحت الباب dus Voor jou is de deur opengemaakt. Tayyip, ik denk dat het begrepen is wat de bedoeling is van dit opga deze opgave. Dan gaan we naar de volgende en dan stoppen we even. كون gemse jumelin fi'aliyya. على مثال ما كفأ الناظر إلا إياي بحيث يشتمل تشتمل كل الجمل على جمع أو على جميع ضمائر النصب المنفصلة للغيبة للغيبة الغيبة wordt daarmee bedoeld al-ghaib. Dus iemand die afwezig is. Klein vraagje. Op hetgeen wat de broeder zei, kun je ook zeggen, leki futihat al-bab. Naam. Naam, futihat al-babu laki. Heel goed. Hassend. Nu moet je zin maken in de, in de, in de trend van eh, ma kafa an-nadiru illa iyai. Dus de kijker beloonde niemand behalve mij. Dat is de betekenis hiervan. Dus <laughs> de Umm tot tfaddali. Nee, al-bab is niet fa'il. Kijk, hier hebben we het weer over eh, passieve vorm. En bij passieve vorm krijgen we naib al-fa'il, de plaatsvervanger van al-fa'il. Maar dat zal komen inshallah. Deze les komt nog inshallah ta'ala. Juist, in 79. Het is naib al-fa'il. Die eigenlijk mef'ul bih is. Want al-fa'il hier is niet genoemd. Degene die de deur heeft opengemaakt is niet genoemd in de zin. Dat eh, kan verschillende redenen hebben waarom dat niet genoemd is. Waarom futiha vrouwelijk is? Omdat al-bab vrouwelijk is. De deur is vrouwelijk. Niet omdat degene die het ge geopend heeft vrouwelijk is, maar omdat de deur zelf vrouwelijk is. En dus moet er niet zeggen erachter Futihat al-babu. En als het kitab was bijvoorbeeld, dan zeg je Futiha al-kitab. Futiha al-kitab. Omdat het kitab mannelijk is. Maar degene die het open heeft gemaakt, dat kan van alles zijn. Al-bab. Hada babun. Al-bab. Futihat al-bab. Volgens mij, al-bab kun je kun je het als vrouwelijk als mannelijk gebruiken. Er zijn woorden die je zowel vrouwelijk als mannelijk kan gebruiken. Nou, ik zit te denken aan een voorbeeld, maar al-babu maftoeh, al-babu maftoeha. Ja, volgens mij kun je ze allebei gebruiken, als ik me niet vergis. Hadihi eh, het Even opgezocht, naam. Het kan allebei, hè? Nou, het kan dus allebei. En ik zit te denken of ik andere voorbeelden kan bedenken, maar... Uh, ander voorbeeld is annar. Ja, annar. Eh, goed, wat we weten is dat het vrouwelijk is. Maar soms wordt het ook mannelijk gebruikt. Als we kijken in de Koran, dan wordt het meestal een naar als vrouwelijk gebruikt. Dus het vuur. Eh, even kijken. Is onzijdig. Eh, nee, in het Arabisch heb je niet onzijdig. Je hebt of vrouwelijk of mannelijk. En dus zoals je nu ziet, of allebei. Het kan allebei. Maar onzijdig, dat bestaat niet in het Arabisch. Eh, Iyaki shu'ilat an-nar. Naam. <laughs> Iyaki shu'alatallah. We kunnen altijd terugvallen op broeder en Yusuf en zuster voor zulke problemen. <laughs> Klopt. Ja, om, je bedoelt broeder Abu Yusuf. Assalamu alaikum. Walaikum salam Het is nu eh, tijd. Nou, in zulke gevallen mag je afwisselen. Dus als je de ene gebruikt, dan is het goed. En als je de andere gebruikt, is het ook goed. Dus beide zijn niet fout. Als je, eh, het is nu tijd voor al-Maghrib gebed Dan gaan we inshallah ta'ala even stoppen. En na het gebed, dus kwart over tien inshallah ta'ala, gaan we verder. Is dat akkoord? هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته وسلم وبارك الله فيكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Welkom terug allemaal. Is er nu wel geluid? Nu? Oké. Okay. طيب آه نستمر إن شاء الله تعالى آه كنا في السؤال الثاني من التمرين الخامس الذي يقول فيه السؤال كون خمس جمل فعلية على مثال ما كافأ الناظر إلا إياي بحيث تشتمل كل الجمل على جميع ضمائر النصب المنفصلة lilghiba. Dus wat moet je doen? Je moet een zin maken in de vorm van ma kafa an-nadhiru illa iyaya. Eh, wat betreft de Arab van deze zin, dat hebben we eigenlijk nog niet gehad. Daar zullen we het nu ook over, niet eh, hebben. Maar het gaat om alleen de vorm van de zin. Ma kafa an-nadhiru illa iyaya. Dat wil zeggen, de toeschouwer of de kijker heeft slechts mij beloont. En dat zeg je in deze vorm. Mij kafe an-nadhiru. an navir is de kijker. Kafa betekent beloon, eh, heeft beloond. En iyaya betekent mij. Iyaya, daar gaat het om. Dat is al-damir al-munfasil al-ghas bin nasb. En de vraag is dat je zo'n zo zin gaat maken waarbij al-damir al-munfasil al-ghas bin nasb in de vorm van al-ghaib moet komen. Dus huwa, hiya, huma of hum of hunna. Is de vraag duidelijk? Want dan hoef je dus niet precies deze zin te gebruiken. Je hoeft niet ma kafa annadiru illa iyaya te gebruiken, maar je kan ook iets anders gebruiken. Wie kan beginnen? Wie kan proberen? Naam. Umma Mohammed, faddal. Ma a'ana al-mu'inu illa iyaha. حسام المو المخاطب ني يا الغائب هي ستا يا فيها خوت خلاش درت غنت ستا ان ذا زين هابي الغيبه ان ذاتيس الغائب نيت المخاطب المخاطب ذات فاس باي ذا ايرست فراغ المخاطب والمتكلم مار ان ذا تويدا اس ات ان ذا دات الغائب ان اياها اياها ذات از دوس هي ان ذاتيس الغائب المؤنث المفرد يا خوت ما اعانى Al-mu'inu illa iyaha. Dus de helper heeft slechts haar geholpen. Nou, Hassan. Tayyip, iemand anders. Zuster Umma Uwais, tfaddal. Ma zara achi illa iyahu. Ook heel goed. Ma zara achi illa iyahu. Dus mijn broer heeft slechts hem bezocht. Nou, Umma Sawsa, tfaddal. Ma radiyatil ummu illa iyahun. Hmm, even kijken. Eh, want radia, het werkwoord radia, dus welbehagen eh, hebben, welbehagen, dat, heeft, dat, dat is geen fi'al muta'addi. Wat betekent dat? Geen fi'al muta'addi, dat wil zeggen, even kijken, ik moet even nadenken. Dat betekent dat er een, eh, een voorzetsel moet geplaatst worden voor al-maf'ul bih. Dus je krijgt niet gelijk al-maf'ul bih. Je kan niet zeggen radiyallahu bijvoorbeeld as-sahabiyya. Je kan niet zeggen radiyallahu as-sahabi, maar je zegt radiyallahu anis-sahabi. Je gebruikt an ertussen. Dus eh, volgens mij moet de zin zijn ma radiyatil ummu إلا عنهن إلا عنهن يعني كان نيت gelijk يهن gebruiken والله تعالى اعلم وانت يا waarom zeg ik dit omdat als نار سورة الفاتحة daar staat إياك نعبد dus نعبد الله يعبد المسلم الله dus هي heb je inderdaad الفعل فعل متعدي die heeft een مفعول به النودخ يعبد اسم فعل مضارع ان المسلم اسم فاعل مرفوع ان الله لفظ الجلال اس مفعول به منصوب شايف مفعول به منصوب ما اشي فدر خات زخيا واياك نستعين نستعين ما نستعين دي كنيه فوربايد غبراك كان نستعينك زخا دوش يستعين المسلم الله ان يكنوك زخا يستعين المسلم بالله مت ان لتر ارفور مت حرف جر ارفور مار فولس ماي omdat je het hier ook zonder الباء kan zeggen يستعين المسلم الله نستعين الله dan kan het wel maar in het geval van رضي volgens mij kan het niet ما رضيت الام الا اياهن ما يموت الا عنهن أو عنهن. Uh, ik zal het in ieder geval opschrijven en inshallah ta'ala opzoeken. Radiyat illa iyahum. Naam. andere poging. Nou, tfaddali. Ma hafidh al-waladu illa iyahu. In de context van een surah. Ma hafidh al-waladu illa iyah. Ja, dat kan. Dus, uh, maar as surah, dat is mu'annath. Dus dan zeg je, ma hafidh al-waladu illa iyaha, een sora. Maar als je iets gebruikt wat uh, mudakkar is, dan kun je iyahu gebruiken inderdaad. Dus het dars bijvoorbeeld, het dars. In de context van het dars zou het wel kunnen, hafidh al-dars. Heel goed. Eh, tayyib. Iemand anders misschien een ander zin. Dus ma hafid al-waladu illa iya betekent eh, het, kind of de jongen leerde slechts dat. En dan wat dat is, dat is kan een, dars zijn of iets anders. Geen zinnen mu'min. Seba, tisa, تفضل Ma darasa tilmidu illa iyahu. Ahsend, dat kan. Dus de jongen of de leerling heeft slechts die dars gehad. Bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat het duidelijk is. anders als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Dan gaan we nu naar al irab التمرين السادس نموذج فور فوربيلد إياه عالج الطبيب دوس هم هيفت الدكتور اونرزوخت الإعراب هو دون في الإعراب فور سويتس إياه ذات إز ضمير أوف مفعول به مقدم مبني على الضم في محل نصب دوس يليزين ذات ديزن ضمير المنفصل الدال أو الخاص بالنصب دي كونت أس مفعول به مقدم ذهب خزين نتفرليدة دات المفعول به نا الفعل إن الفاعل كونت دوشي زيخت عالج الطبيب الولد بفوضل دا أرتس اندرزوخت دي يونة إن دانيس الولد mef'ool bihi. Maar als je walad vervangt met damir munfasil gas bin nasb, iyahu, dan wordt hij aan, de, aan, aan, het begin van de zin geplaatst. En dan is het mef'ul bihi, maar dan muqaddam. Muqaddam betekent vervroegd, aan de voorkant gehaald. Dus iyahu, dat is, zoals in het boek staat, mef'ul bihi muqaddam, mabni ala dami في محل نصب معني je إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم dat zijn de mogelijkheden hoe je i'raab إياه عالج فعل ماضي مبني على الفتح مقدم ظنت عالج الطبيب ja, Nee, waarom is het muqaddam? Je hebt muqaddam, dat is tegenovergestelde van muakhar. Waarom zeggen we muqaddam? Uh, muqaddam, dat betekent naar voren gehaald. Normaal gesproken is het maf'ul bihi aan het eind van de zin. Maar in dit geval is die aan het begin van de zin. Dus wat heb je gedaan? Je hebt maf'ul bihi naar voren gehaald. Vandaar dat die muqaddam wordt genoemd. Alaja, zoals ik zei, فعل ماض مبني على الفتح الطبيب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره سو دوس الإعراب النو موخي يرزال الإعراب دون فو دي فوقن زينة أنتم نجباء أنتم نجباء نعم سخين في إيست إيمان تيف فرطالة وطت بتيكنت فرطالة وطت إيس إن دان إعراب دون دوست أم محمد تفضل Jullie zijn vrijgevig. Nujaba, naam. Nujaba, dat is uh, eh, meervoud van, kan van hoge afkomst zijn. Nujaba is afgeleid van Najib. Ahsend, naam, Najib. Najib. En uh, Najib is inderdaad iemand die vrijgevig is of iemand die veel uh, van het goede geeft. Yani in, het, in het Arabisch zeg je Wahir al-Fadl. Wahir al-Fadl Zijn, uh, zijn vrij, vrijgevigheid is, is duidelijk te zien. Dat is een Najib. En niet van hoge afkomst. Misschien, uh, zuster Om Sausam, je bedoelt uh, Nubala. En Nubala, dat is Nabil. Iemand die Nabil is, is inderdaad van iemand, iemand die uh, van hoge afkomst is. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الآن إعراب أم محمد تفضل أنتم ما إعراب أنتم أنتم النج... أنتم نجبا أنتم ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ أحسنت تطيس أنتم انظرنا نجبا خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره أحسن طيب نمضي إلى الجملة الثانية نحن راضون نحن راضون طيب آه، أم أويس تفضلي نحن ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا أحسن راضون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم heel goed dat is de إعراب طيب بتيكن betekent نحن راضون لا حول ولا قوة برودر أو زوستر طال ستالكرتشي en broeder of zuster El Maus. Graag deze discussie niet hier, want we zijn ergens anders mee bezig. Barakallahu fiek. Na ma'na, nahnu radoon. Wij zijn tevreden. Naam. Heel goed. Nahnu راضون wij zijn tevreden. Ridwan, khabar. Maar voor bilwaw بالواو والنون ني علين الواو بالواو لأنه جمع مذكر سالم سؤال زوست أم أويس heeft geschreven خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم طيب dat is het dan الجملة الثالثة إياك يحترم الناس إياك يحترم الناس أم سوسن تفضل إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم heel يحترم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره نعم الناس فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره Heel goed. En wat betekent dat? Uh, tayyib, misschien iemand anders. Weet iemand wat betekent Iyake yahtarimun nas? Wat is yahtarim? Yahtarimu. Ihtarama yahtarimu. Ihtiraman. Al-ihtiram. Nou, dat is een bekend woord, denk ik. Tayyib, zuster Om Mohammed. Wat dan? Nou, broeder Mu'min Sab'a Tis'a. Naam, jou respecteren de mensen. Zo staat het hier letterlijk. Heel goed. Jij bent degene die respect krijgt van de mensen. Hand natuurlijk. Juist. Zodat je ook respect krijgt van de mensen, inshallah ta'ala. Dan gaan we nu naar al-jumla Arabia. Hunne sadiqat. hunne. صديقات طيب في دوت اعراب فور ديز زين كيف كيف نادى اندر دينك طيب دان جست ام اويس تفضل هن ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا صديقات خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم بيجي تذاكر تفضلي في البيتر ان شاء الله في طيب، البيتر الاص فنضبخين صديقات لا لا ان شاء الله بالالف ني بالالف خبر مرفوع بماذا صديقات Toen doe rustige sadiqat. Het is inderdaad gabar. En het is maar voor. Maar ma hiya alamat rafa? Ad-damma. ad zahira fi akhirihi. Naam. Bid-damma. ad zahira fi akhirihi. Jamal mu'annas salim yurfa'u bid-damma. Heel goed. Tayyip, hiermee zijn we aan het einde gekomen van het huiswerk van de opgave van hoofdstuk 39b. Zijn er vragen hierover? of opmerkingen of iets toe te voegen of iets anders. Over damir al-munfasir. Assalamu alaikum wa duidelijk. Alhamdulillah. Wa jazakum. Eh, even kijken. Een vraag hier. Al-Mouz. Zijn er nog andere damir munfasir? Eh, niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Dus deze Damir al-munfasir die we gehad hebben. Al-Ghassa bil-Rafa. والخاصة بالنصب tenzij je iets anders weet broeder of zuster El-Maus even ik, ik wacht op een vraag hier zijn er nog andere vragen kijk ik heb ze even kijken even lezen wil je opnieuw beginnen bij les 1 inshallah ta'ala maar dat is aanstaande donderdag inshallah, om half negen ja wanneer beginnen de tours begint bij Haarlem het is als donderdag aanstaande donderdag ik zal kwart voor tien zo laat طيب zijn er nog andere vragen of eh, gaan we naar de volgende les?